Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig... zegt de minister van Gezondheid tegen een Duitse krant. De Duitse minister van Justitie sluit zich daarbij aan... en zegt dat homoseksualiteit net zo gewoon is als seksualiteit van hetero's. De beide ministers gaan onderzoeken hoe zo'n verbod op de therapieën eruit moet gaan zien. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende partijen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen de groepen. Morgen zijn in Nigeria presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat het geweld van deze week daar niets mee te maken heeft. De advocaten van de uit Turkije gezette journaliste Ans Boersma... hebben een boze brief naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Ze roepen het OM op om zorgvuldiger te zijn in de rechtszaal. Justitie zei afgelopen dinsdag tijdens een proforma-zitting... dat Boersma wel degelijk wist dat haar ex-vriend Abd A... actief was voor terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Zelf heeft ze dat altijd ontkend. Volgens haar advocaten kon Boersma zich dinsdag niet verdedigen... omdat ze zelf niet terecht staat... Ook zou haar positie als journalist ernstig zijn geschaad. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder brexit-akkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen. Als de deal niet doorgaat loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. Het weer, het is vanavond en vannacht vrij helder. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen veel zon met temperaturen van 10 tot 15 graden. Op zondag verandert er weinig.